love I need a girl. I need a girl to ride, ride, ride. I need a Dit is ZFM Zandvoort. time to come home. And I miss you. And now I want. downtown, walking fast, faces pass, and I'm homebound.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 De ongeveer 12 miljoen kiesgerechtigden kunnen tot 9 uur vanavond hun stem uitbrengen. De eerste uitslagen worden pas laat verwacht omdat er niet meer gestemd wordt met de computer. Op Schiphol ging vanochtend al om 5 uur een stembureau open en ook op 44 NS-stations staan stemlokalen. Mark Rutte denkt dat PVV-leider Wilders zijn AOW-standpunt gebruikt om niet mee te hoeven doen aan een coalitie. Rutte trok in het KRO-programma Goedemorgen Nederland een vergelijking met de collegevorming in Almere en Den Haag. De VVD-leider zei dat de PVV het hoofddoekjesstandpunt gebruikte om niet mee te hoeven doen aan de colleges in die twee steden. Rutte acht het mogelijk dat Wilders landelijk hetzelfde van plan is met zijn standpunt over de AOW, terwijl hij weet dat het CDA en de VVD daar totaal anders over denken. De PVV wil dat de AOW-leeftijd op 65 blijft. Het CDA en de VVD willen dat die omhoog gaat. De proef met rekeningrijden rond Amsterdam gaat voorlopig niet door. Volgens VVD-wethouder Wiebes is er in de stad niet genoeg draagvlak voor. Dat komt vooral omdat niet duidelijk is of de kilometerheffing ook landelijk wordt ingevoerd. De proef was bedoeld om te bekijken in hoeverre automobilisten de spits willen mijden als ze per kilometer moeten betalen. De Belgische omroep VRT staakt vandaag uit protest tegen de bezuinigingsplannen van de regering. Er wordt nog wel uitgezonden, maar het programmaaanbod op de tv-zenders 1 en Canvas is identiek. Eigen producties worden niet uitgezonden, behalve ingekorte journaals en een verkiezingsprogramma. Op de vijf VRT-radiozenders is alleen non-stop muziek te horen. Het weer, veel bewolking en af en toe regen. Vanmiddag wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal. Bent u op zoek naar een nieuwe wasmachine, droger, koelkast, televisie?